Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw... waar vannacht gestemd wordt over de bezuinigingen. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland... over een noodpakket van 86 miljard euro. Ook over dat pakket stemt het Griekse parlement vannacht. Een mensenrechtenactiviste heeft in Azerbeidzjan een gevangenisstraf van 8,5 jaar gekregen. Ook haar man moet 7 jaar de cel in. Beiden zijn veroordeeld voor fraude en belastingontduiking. De man en vrouw werden eerder dit jaar opgepakt, kort nadat ze opriepen tot een boycott voor de Europese Spelen. Die waren twee maanden geleden in de hoofdstad van Azerbeidzjan. De twee worden ook nog verdacht van landverraad, daar kunnen ze levenslang voor krijgen. Human Rights Watch noemt de rechtszaak een politiek showproces. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. En het noodweer dat over het land trekt leidt op verschillende plekken tot overlast. Op snelwegen hebben automobilisten last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 in de richting van Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht... omdat er een boom was omgevallen op de weg. Ook de A20 was enige tijd afgesloten bij Hoek van Holland... omdat er water op de weg lag. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het noodweer en adviseert de snelheid aan te passen. Het weer, er trekken enkele regen- en onweersbuien over het land.